Dat maken premier Rutte en de nieuwe minister van Volksgezondheid Kuipers... zo bekend in de persconferentie. Ook blijven cafés, restaurants, bioscopen en theaters de komende 10 dagen nog dicht. Maar er wordt ook een hoop versoepeld. Zo kan je morgen wel weer shoppen zonder afspraak. Het kabinet komt met 250 miljoen euro extra voor Groningers in aardbevingsgebied. Maandag stonden bij gemeentehuizen en online lange rijen. Veel mensen wilden die 10.000 euro subsidie aanvragen voor het verbeteren van hun huis. Er lag toen ruim 220 miljoen euro klaar, maar de pot met geld was al binnen een dag leeg. Met het extra geld moeten alle Groningers die er recht op hebben de subsidie krijgen. De hoofdverdachte in het Marengo-proces, Ridwan Taghi, ontkent dat hij werkte aan een gewelddadige ontsnapping uit de extra beveiligde inrichting in Vught. Dat zegt zijn advocaat Ines Wesky. NRC schreef gisteren dat Taghi verschillende scenario's zou hebben voor een ontsnapping... waaronder een gewelddadige gijzeling of een aanval op de bunker in Osdorp, waar zijn zaak dient. 24 uur lang op school zitten om een les te volgen. Vindt vast niet iedereen leuk, maar leerlingen van de middelbare school in Nijmegen doen het toch. Natuurlijk niet zomaar, ze willen zoveel mogelijk geld ophalen voor het goede doel. De kinderen hebben 24 uur lang een bomvol programma. Voetbaltoernooien krijgen we nog en we gaan nog een film kijken. En er komt nog een, uh, een meneer vertellen over hoe het eh, op de IC gaat tijdens corona. We gaan sterren kijken, we gaan ook nog een gymles, ochtend power yoga. En 24 uur lang opblijven op school is toch best uitzonderlijk? Eh, het is heel gek, want ik heb nog nooit eh, in, mijn, in mijn 12 jaar van leven... heb nog nooit op school meegemaakt dat ik overnacht kan blijven. En dat ik dan ook natuurlijk wakker moet blijven en dat het voor een goed doel is. Ik vind het mooi dat ze het voor een goed doel doen. En er komen allemaal leuke dingen, leuke workshops. En 24 uur lang opblijven is altijd leuk. Ik denk zeker weten dat ik het vol kan Het opgehaalde geld gaat naar een hulporganisatie voor mensen in nood door oorlog of natuurrampen. Het weer komende nacht mistig, het kan licht vriezen. Dit weekend bewolkt, zon in het zuiden en een graad of zes. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland is een ongeluk gebeurd op de A7 Horen richting Zaanstad.